Denking van witwassen, valsheid in geschriften en het verkopen van benodigdheden voor hennepteelt. Op 25 plaatsen is huiszoeking gedaan. en zonder meer beslag gelegd op dure auto's, geld, sieraden en huizen in Nederland en Spanje. Hoofdredacteur Hans Laroes vertrekt per 1 juli bij de NOS. Na 23 jaar bij de NOS, waarvan 9 als hoofdredacteur, vindt hij tijd voor een nieuwe stap. De 55-jarige Larousse had bij zijn herbenoeming in 2008 al aangekondigd dat het zijn laatste periode zou worden. De vertrekkende hoofdredacteur constateert dat de NOS is veranderd in een crossmediale nieuwsorganisatie die vertrouwen geniet van een groot publiek.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 Dat zegt het RVM en de Voedsel- en Warenautoriteit naar onderzoek. De lucht en bodem zijn niet of nauwelijks verontreinigd. Dat geldt ook voor het water in het gebied, groente die op het land staat en speeltoestellen. Vorige week werd het gebied buiten de 10 kilometer zone al veilig verklaard. Drie weken geleden was er een grote brand in Moerdijk bij het chemisch bedrijf Chemiepak. Mensen die staan ingeschreven in het Belmenietregister register worden nog steeds lastiggevallen met ongewenste verkooptelefoontjes. Volgens toezichthouder Opta zijn er in het eerste jaar bijna 10.000 klachten ingediend. De meeste gaan over telefonie en televisie, energiemaatschappijen, loterijen, kranten en tijdschriften en goede doelen. De Opta heeft 48 onderzoeken ingesteld en een aantal waarschuwingen uitgedeeld. Een groot deel van deze organisaties houdt zich nu wel aan de wet. In 20% van de gevallen gaan de klachten over bedrijven waar de klager wel eens iets heeft gekocht. Die mogen wel bellen, maar dat levert vaak irritatie op. Ruim 5,5 miljoen mensen staan ingeschreven bij het belmenu.